Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er was geen apenpokkenpiek tijdens de Pride in Amsterdam. Daar waren vooraf wel zorgen over. Een oud-baas van het RIVM zei bijvoorbeeld dat de feesten en evenementen een extra risico waren. Daar was wel gedoe over. Verschillende LHBTIQ-organisaties vonden die uitspraken stigmatiserend. Volgens de zorgwethouder van Amsterdam is er dus geen piek van besmettingen geweest. Het duurt nog wel even voordat er weer treinen kunnen rijden tussen Lelystad en Dronten. Vorige week viel er een hoogspanningskabel van het stroomnet bovenop de bovenleiding bij het spoor. Er is veel schade. Het herstel gaat bijna een maand duren. En de horeca zit niet te springen om wetten die zeggen hoe hard zij de muziek mogen zetten. Gisteren zeiden partijen in de Tweede Kamer dat ze wel iets zien in een wettelijke max van bijvoorbeeld 100 decibel. Om te voorkomen dat bezoekers in clubs en op festivals gehoorschade oplopen. De horecabranche denkt dat mensen dan weg zullen blijven en zelf illegale feesten gaan organiseren. En gisteren was er al het nieuws over een mogelijk frikadellentekort. En nu is er nog meer slecht nieuws over een typisch Nederlandse lekkernij. Of eigenlijk Limburgse lekkernij, de vlaai. Banketbakkers in Limburg trekken namelijk aan de bel... omdat ze hun energierekening amper kunnen betalen. We hebben vorig jaar al nieuwe ovens gekocht. Die zijn een heel stuk zuiniger dan ja, de oude ovens. Maar goed, we gebruiken toch nog 12.000 kub gas per maand. En ja, dat moet je toch ergens vandaan krijgen. Ja, ze denken dat niet alle winkels het gaan redden en dat betekent minder vlaai. En niet alleen de energie is duur, ook de prijzen van tarwe en gist gaan door het dak. Het weer nog. Het blijft vandaag het grootste deel van de dag droog. Er is ook weer flink wat zon en het wordt maximaal 22 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Nieuwmeer. 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dit heeft te maken met een ongeluk op de A10 Zuid. De ringweg van Amsterdam bij Buitenveldert. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is de weg wel weer vrij. Op eh, de A10 Oost tussen Zeeburg en knooppunt Amstel op de binnenring bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar zijn drie rijstroken dicht. 5 eh, kilometer file daar met een half uur vertraging. Omrijden kan via Amstelveen over de A1 en de A9. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 With a zombie and a daddy's stand. the show, and I'm never gonna let you go. La la la la la. Baby, go on, you cry. Hey, shut up, what are you? tear falling from your eye. is ZFM. Toda mi vida He sentido diablito que me atrapan y en la despedida los maté, ya no hay nada que me aguanta.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 the only one that holds you I never ever should have told you You're my own just need contemplation over you. Yes, I do. I'm not so systematic. It's just that I'm weg met ruzie. Je belt me maar, ik neem niet op. Het zoveelste discussie. Ik geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint dit straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan.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 I want all the things sent from the sky that put a smile upon my face and make this world a better place. When I'm feeling down, I think of simple things that help me get by. Yeah. Oh, power and religion, holding hands against all reason. to final boys with Pope's permission. I never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the boy. I need peace, I need love, I need all the things that fall above.